Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Belgische plaats Floref hebben ongeveer 70 mensen geprotesteerd tegen de komst van Michel Martin. Zij is de ex-vrouw van Marc Dutroux en was veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moorden op jonge meisjes die Dutroux pleegde. Ze kreeg 30 jaar cel, maar kwam in 2012 vervroegd vrij op voorwaarde dat ze teruggetrokken in een klooster zou gaan leven. Omdat de kloosterorde binnenkort verhuist, zou Martin terug naar de gevangenis moeten. Een oud rechter in Floreffe bood daarom aan haar op te vangen. De demonstratie was verboden door de burgemeester van het stadje en na een uur greep de politie alsnog in. In de maanden voor de ramp met de MH17 nam het vliegverkeer boven Oost-Oekraïne niet af, maar toe. Tot nu toe bestond het beeld dat veel vliegtuigmaatschappijen het oosten van Oekraïne meden vanwege het conflict tussen de pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger. Dat is niet waar. In april vlogen er iedere dag anderhalf keer zoveel vliegtuigen als in februari en maart. Dat blijkt uit een analyse die de NOS heeft gemaakt van data van een website die vliegbewegingen registreert. Sommige luchtvaartmaatschappijen meden de regio uit veiligheidsoverwegingen, maar per saldo steeg het aantal luchtvaartmaatschappijen dat boven het gebied vloog. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat het geweldsmonopolie bij de politie en het leger ligt, maar wil toch wel in gesprek gaan over het bewapenen van NS-beveiligers. Vakbond FNV Spoor stelde vanmorgen voor om NS-beveiligers pepperspray en een wapenstok te geven om zich te kunnen verdedigen tegen geweld. Nu hebben ze alleen handboeien. En er is veel onrust onder NS-personeel over het geweld tegen treinpersoneel. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat ook een meerderheid in de Tweede Kamer een onderzoek wil naar meer middelen voor NS-beveiligers.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 Weer vier nieuwe cd's. Of in ieder geval vier nieuwe werkjes voor dit programma. En de eerste komt van Lisa Hilton. Horizons heet haar nieuwe cd. En de rest, ja, ehm, wat hierna komt, kijk even op uh, eh, peacefulradio.eu. Daar vind je de complete playlist. Veel luisterplezier. do in this moment when love melts my eyes, Oh, tell me what is like to be no one as the sound of rain since so close to my soul. Tell me. What is life to be known as the sound of rain? Since so close to my soul. on this moment when love melts my eye. Oh, tell me what it's like to be no one as the sound of rain since so what it's like to be no one as the sound of rain since so close to my soul standing between light and darkness shivering in this emptiness wonder of the river flowing.